hij nooit gekend. Zijn moeder zwijgt als hij haar vraagt. Toen laat me met hem praten, waarom moet ik hem haten? Op school werd hij altijd geplaagd. Hij wil de waarheid weten en kan maar niet vergeten in alle kasten en soms vindt hij een spoor. Maar zoals altijd loopt het door. Ben ik gemaakt uit liefde of was het maar een flirt? Er zijn geen foto's die zijn verscheurd. Soms kijkt hij in de spiegel, op wie lijk ik het meest? dan is hij uren echt van slag.